Kies van Kesteren met het NOS-journaal. Europese leiders zullen morgen samen met de Oekraïense president Zelensky afreizen naar Washington. Daar gaan ze het met president Trump hebben over zijn ontmoeting met de Russische president Poetin afgelopen vrijdag in Alaska. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen en de Finse president Stoep zijn aanwezig. Ook NAVO-chef Rutte, Britse premier Starmer, bondskanselier Merz en de Franse president Macron vliegen naar Washington. Komende uren zullen deze EU-leiders praten over veiligheidsgaranties richting Oekraïne... en over een staakt het vuren. Bij een schietpartij in een bar in New York zijn drie mensen om het leven gekomen. Acht mensen raakten gewond. Meerdere schutters openden vannacht het vuur in de uitgaansgelegenheid in de wijk Brooklyn. Over het motief van de schietpartij is weinig bekend. Er zou vooraf een ruzie zijn geweest. De politie heeft nog niemand aangehouden. Nederland stuurt 60 militairen en twee Chinook-helikopters naar Spanje... om te helpen bij het bestrijden van natuurbranden. De helikopters vertrekken morgen met waterzakken... waarmee per keer 8000 liter water op het vuur kan worden gegooid. Door een aanhoudende hittegolf in Spanje met temperaturen tot 44 graden en een harde wind... zijn in meerdere regio's natuurbranden ontstaan. Spanje heeft andere landen daarom om hulp gevraagd. Vrijwel iedereen in Nederland eet nog altijd te veel zout. Voedselwaakhond Foodwatch pleit daarom opnieuw voor strengere regels... over hoeveel zout er in ons eten mag zitten. De hoeveelheid zout die we over ons eten strooien is afgenomen. In bewerkte producten neemt het natriumgehalte nauwelijks af. Foodwatch maakt zich zorgen en wil dat fabrikanten meer doen om het te verbeteren. Het advies in Nederland is om maximaal 6 gram zout per dag te eten. Dat is iets meer dan een theelepel. Het weer bewolkt. Alleen in Zeeland en Zuid-Limburg is er nog wat zon. Op verschillende plaatsen kan het licht regenen. Het is 18 tot 22 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later is het weer bewolkt.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 Out in the street walking around, facing the crowd. Out of a dream, out of the sky, into my heart, into my life. messages A face in the crowd You were just A face in the crowd Out in the street Thinking out loud A face in the crowd into my heart, into my life, and you were just facing the round.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 Hundred models getting faded geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Aha, aha. uh Rihanna. Aha. Uh-huh, uh-huh. Good girl going bad. Aha. Uh-huh, Take three. Action. Uh-huh. No clouds in my stones. Let it rain. I plane in the thing.